Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Langs de snelweg A13 bij Delft is een neergeschoten man gevonden. De man is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. politie vermoedt dat de man is neergeschoten in de buurt van treinstation Den Haag-Hollandspoor. Mogelijk is hij later op de A13 gedumpt. Er zijn vijf mensen aangehouden. Of ze allemaal iets met de zaak te maken hebben is niet duidelijk. De A13 is bij Delft in de richting van Rotterdam afgesloten. politie doet daar onderzoek. Een gesprek tussen de Somaliërs die in Den Bosch demonstreren bij het kantoor van de IND en het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft niets opgeleverd. Volgens de hoogste ambtenaar op het gebied van asielzaken zijn de eisen van de Somaliërs onbespreekbaar. Somaliërs willen graag een verblijfsvergunning, maar die is door de Immigratie- en Naturalisatiedienst afgewezen. Somaliërs hebben nu een kampement ingericht voor het kantoor van de IND in Den Bosch, maar volgens de loco-burgemeester kan dat niet eindeloos blijven staan groep wordt aangeraden terug te gaan naar het asielzoekerscentrum in Vught. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Sebastiaan Verschuren net niet voor een stunt kunnen zorgen. Op de 100 meter vrije slag kwam hij 800ste tekort voor een bronzen medaille en werd vijfde. Bij de vrouwen plaatste Ranomi Kromowidjojo zich met gemak voor de Olympische finale op de 100 meter vrije slag. Ze zwom de beste tijd en ook een Olympisch record. Femke Heemskerk werd uitgeschakeld. Ook Nick Driebergen is net niet door. Hij werd in de halve finale van de 200 meter rugslag vierde. In het Olympisch badmintontoernooi is de Nederlandse Yao Ji uitgeschakeld. Zij verloor in de achtste finales van de Indiase Saina Nehwal, de nummer vier van de wereld. Het weer, buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Ook later vanochtend nog buien, pas vanmiddag vanuit het westen droger en steeds meer zon.